heeft vanmiddag via Instagram laten weten dat ze vanavond niet presenteert. Talita Muse zegt dat de omroep voorwaarden stelt... die botsen met haar professionele en persoonlijke waarden. De omroep reageert niet inhoudelijk... maar zegt dat Muse's deelname aan Op 1 in goed overleg met de presentatrice is beëindigd... vanwege recente politieke activiteiten. Dat is mogelijk een verwijzing naar een volksberaad. Muse kondigde dat aan op Twitter. Ze wilde een volksberaad houden. De KRO-NCRV laat weten dat Muse een nieuwe rol krijgt bij de omroep. Sven Kokkelman presenteert vanavond de uitzending in zijn eentje. Het weer. Vannacht gaat het regenen. Er komt ook steeds meer wind. En morgen staat er een noordenwind met buien. Met kans op hagel, natte sneeuw, onweer en windstoten. En het wordt morgen maximaal 6 graden. In buien kouder. Dit was het NOS Journaal.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 Turn down the lights. Love's got me high. Ooh, this is some good shit. to to ourselves and not tell any members of our inner posse. I wish I could tell the world, cause you're such a pretty thing when you're done up properly.